De aanrijding was waarschijnlijk het gevolg van een epileptische aanval. Het Openbaar Ministerie vindt daarom dat de vrouw niet strafrechtelijk... kan worden vervolgd voor het ongeluk. Wel is een werkstraf geëist omdat de vrouw tegen een keuringsarts had gezegd... dat ze geen epileptische aanvallen meer had... waardoor ze toch een nieuw rijbewijs kreeg. In de rivier de Eem bij Baren is een dode gevonden. De schipper van de toeristische fietsboot de Eemlijn... zag bij het aanmeren een stoffelijk overschot drijven, meldt RTV Utrecht. Er waren op dat moment 30 passagiers aan boord. De politie onderzoekt wie de dode is... en of er sprake is van een strafbaar feit. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft beroep aangetekend tegen het besluit van Facebook om de pagina van het museum te blokkeren. Het museum had een foto van Ed van der Elsken uit 1960 op zijn Facebookpagina staan. Een liggende naakte vrouw onder een open raam. Facebook neemt al vaker maatregelen tegen naaktfoto's als die volgens het bedrijf aanstootgevend zijn. In Den Helder is een man aangehouden voor het stelen van bloemen van een begraafplaats. Op camerabeelden was te zien dat hij meer keren tassen bloemen meenam... van graven op het Rooms-Katholieke Kerkhof. De politie van Den Helder deed de getuigenoproep en deelde de camerabeelden... waarna dankzij tips een man van 60 werd aangehouden. Dan nog het weer, wolkenvelden en buien, maar vooral in het zuiden ook zon. Het wordt 20 tot plaatselijk 25 graden. Morgen op meer plaatsen een bui. Plaatselijk kan er ook veel neerslag vallen. De temperatuur ligt iets lager dan vandaag. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velsen 4 kilometer. En verderop vanaf Uitgeest tot knooppunt Kooimeer ook 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten.